Twee uur. Non van Kamp met het NRS Journaal. Uit een gedetailleerd verslag van Human Rights Watch blijkt dat het leger van Myanmar tientallen Rohingya-burgers heeft gedood in een dorpje in de deelstaat Rakhine. De Rohingya waren daarheen gevlucht, maar werden eind augustus door het leger vermoord. Het exacte aantal slachtoffers is volgens, is volgens Human Rights Watch moeilijk vast te stellen. Onderzoekers van de mensenrechtenorganisatie spraken met 14 overlevenden en getuigen. De gesprekken werden gevoerd in Bangladesh, waar ze na het bloedbad heen zijn gevlucht. Ter plaatse kan geen onderzoek worden gedaan omdat Myanmar dat niet toestaat. De marinier die eerder beweerde dat hij in 1977 de enige vrouwelijke kaper van de trein bij de punt van dichtbij heeft doodgeschoten, blijft bij zijn verhaal. Dat zei hij bij het laatste verhoor van mariniers over de bevrijdingsactie van de door Molukkers gekaapte trein. De marinier baarde enkele jaren geleden opzien. In een boek gaf hij toe de vrouw van dichtbij te hebben doodgeschoten. Gisteren stelde een andere marinier juist dat hij de vrouw had doodgeschoten. Amazon moet 250 miljoen euro aan belasting terugbetalen aan Luxemburg. De Europese Commissie noemt de belastingconstructie die het bedrijf gebruikt illegaal. Amazon mocht jarenlang royalties aan het moederbedrijf in Amerika betalen... zonder dat daar belasting over werd geheven. Volgens berekeningen werd er op die manier meer dan een miljard euro naar de VS gesluist. Russische vliegtuigen hebben bombardementen uitgevoerd op de Al-Nusra-brigade in Syrië. Volgens de Russen is de leider van de terreurgroep daarbij gewond geraakt. Twaalf andere militaire commandanten en vijftig beveiligers van Al-Nusra zijn omgekomen, zegt het Russische ministerie van Defensie. De luchtaanvallen waren een reactie op de aanvallen van Al-Nusra op Russische militairen vorige week in Syrië. Het weer van in het noorden valt soms regen of motregen. Vanavond neemt de kans op regen ook in het midden van het land toe. Het is een graad of 15. Vannacht en morgenochtend valt er in het hele land van tijd tot tijd wat regen. Aan zee kan het morgen flink gaan stormen, maar later op de dag schijnt ook de zon. Het wordt dan opnieuw 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.